Uur. Jon van Kam met het NOS Journaal. Het CDA Limburg moet kritisch kijken naar dubbelfuncties binnen de afdeling. Verder moeten er vertrouwenspersonen integriteit worden aangesteld. Dat zijn aanbevelingen van de commissie Kaiser in het rapport Integriteit door Identiteit. Aanleiding voor het onderzoek in opdracht van het CDA Limburg... is het vertrek van twee CDA-gedeputeerden en een CDA-burgemeester... en de gouverneur van Limburg. In het Verenigd Koninkrijk is het hoogste aantal coronabesmettingen op één dag gemeld sinds begin februari. Het waren er ruim 18.250. Er waren vandaag 23 sterfgevallen. Dat aantal stijgt niet opvallend. Dat is mogelijk het gevolg van het vaccinatieprogramma. Ruim 61% van de volwassen Britten is volledig gevaccineerd. 84% heeft een eerste prik van twee gehad. De Britse minister van Volksgezondheid, Matt Hancock, is opgestapt. De afgelopen dagen was zijn positie onder druk gekomen. Er waren foto's van hem opgedoken waarop hij zoomt met zijn politieke adviseur, Gina D'Angelo. Ook D'Angelo legt haar functie neer. De twee overtraden de coronamaatregelen omdat ze geen onderdeel uitmaken van hetzelfde huishouden. Beide zijn getrouwd. Er zijn tot nu toe meer dan 120 besmettingen met corona ontdekt bij Finse voetbalfans die in Rusland waren voor de EK-wedstrijden. Alle fans die met de bus zijn teruggekomen worden opgeroepen om een test te doen. Een deel van de besmettingen zou zijn opgelopen in een Duits restaurant in Sint-Petersburg. De zanger Wes, die in 1997 een wereldhit scoorde met het nummer Alané, is overleden. Hij stierf in een ziekenhuis in Parijs aan een infectie. Wes Madiko, die 57 was, was afkomstig uit Cameroen. Het nummer Alané stond 27 weken in de Nederlandse top 40, waarvan 8 weken op nummer 1. Het weer vannacht droog en 16 tot 11 tot 16 graden.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 this is my house. How do you feel it? No, no, no. Living unafraid, counting down the days. We can be together under the strobe light. Running out of time, about to lose our minds. Cause what we need is freedom every moment.